Okay, party people in the house. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Beste digitale dromers, ik begin deze extra cast met dank aan iedereen die me heeft weten te inspireren en me heeft willen inspireren. Ze staan al enige tijd eh, onder de vriendenrubriek op de nachtwacht.com, maar toch som ik het nog even op. Dankjewel, Bakend Oog, Little Devil, Savita en Wachter voor een pracht aan goede gesprekken en inzichten lekkerchatten.eu daar kan het nog echt gezellig zijn. Heb ik het toch maar even mooi genoeg. Een wereld e voor je open. De nacht Ook een bijzonder bedankje aan de wijze man achter www.kwelwater.com. Eh, voor mijn eh, gevoel zitten we akelig vaak op één lijn. Zonder we eigenlijk elkaar goed gesproken hebben. In mijn beleving. En eh, voor die kleur zeg ik nogmaals kwelwater.com. Vergeet vooral ook niet om zijn podcast even mee te pikken. Thanks, lieve Natasja, voor bijzonder te zijn zoals je altijd al bijzonder voor me ben geweest. En dat ook wel zal blijven. Dankjewel, Elena van Now FM. Volgens mij de eerste echte nachtdag-fan. En dat ook nog altijd gebleven. En daar heb je me de kracht meegegeven. Thanks Dina, je weet wel waarom. En tot slot, de zwoele stem die we in de toekomst nog vaak zullen gaan horen. En dat is de stem van Decibel.nl. Nachtwacht die gaat een aantal weekjes op reces om te herstellen van alles. Daarom deze extra kast. Ga maar zo'n nou, half uurtje lekker voor zitten. De hersenen gaan flink geprikkeld worden. Enjoy the show en tot gauw. Okay, um, your drug of choice. What do you got? No, I'm serious. Me too. your favorite drug? We, we just like to know, to know, to know. It's hard to say. There's so many great ones. Ecstasy's pretty damn good. Although coke is solid, you know, just consistent. But pot, I mean, pot's the mainstay. You know, the baseline, the old friend. Welcome to Heaven's House. just enough, to let you feel my spirit. And now for our feature presentation. for hot, wet drops from Colombian beans. Then she drives goodbye with her kid back seat, moving fuel chewed from a desert heat. I sit alone with my fragile bones, got my crackberry malls and my Twitter drones. Bleeding eyes, multiplayer moans, got my U porn love, feeling Facebook stoned. Who's got the power when we follow the noise? It's our drugs of choice. And then I walked downstairs for a midday break. Got no time to dine, no sun on my face. And so my food machine spits out fresh direct and stumbles sandwich crumbs on my keyboard desk. And so I scan sales in the Amazon rain last chance dance to heal our lonely pain. What if I buy her that diamond star to fill that plastic wrapped, widget packed hole, hole in my heart? Who's got the power when we follow the toys? It's our drugs of choice. opgetrokken tot boven zijn hoofd, een koude deken van eenzaamheid. Daaronder zich veilig wanend en ver weg van alles wat hem ooit nog kwaad zou kunnen doen. doen. Opgetrokken tot boven zijn hoofd, het zelf verzonnen ijzeren schild. Moedig afketsend het leed, de ellende veroorzaakt door menselijk handelen. handelen, handelen, handelen. Gedimde geluiden van buitenaf stemmen ergens ver van hem. Ondefinieerbaar gescheld en getier, blinde woede, intense haat, onbegrijpelijke nijd. tot boven zijn hoofd. Zijn harnas tegen alle kwaad beschermende, onaantastbare, holklinkende metalen rust. Opgetrokken tot boven zijn hoofd. Die koude deken van eenzaamheid als alternatief voor een leven waar het geluk, de rust, nooit een kans zal hebben of zou hebben. De Nachtwacht Hoge Nood. Nood, nood, nood, nood. Naar een gedicht gezien op het blog van het wakende oog. En ik ja, voelde mezelf op sommige stukjes net, net alsof ik die persoon was die beschreven werd. En ja, dat waren mooie momenten. Dus vandaar dat ik deze heb uitgekozen. Het wakende oog www.blogspot.com Who's there? Nachtwacht. Nachtwacht. I'm sad and unhappy by another. Nachtwacht. I know if our country put its collective mind to work, we could have this revolution intellectually and intelligently. Because I don't want to do this violently. Revolution, revolution, revolution. I'm sad and unhappy. I not. six, seven. girls Zwaar voor de geest, maar wel met balans. Hebben we nu echt een feest? Blijf echter toch maar stevig in je stoel, bank of zitzak. Blijf even goed haken. Want de nachtwacht gaat dieper proberen iets te raken. Nachtwater. And then she takes a drink like a Gladwell blink, and suddenly, face to face with the way she thinks, she asks, What's the source of the clothes I wear? The meat I eat and the trash burn through the air. Where does it come from? Where is it going? Where does it come from? Where are we going? Nachtung. Nachtung. thing Everything. doordat je er eh, met een andere bril naar gaat kijken en doordat je je bewust bent van het feit dat het wel gebeurt, ja, zie je ook meer. zomer en ik blaas het van de hoogste toren. Muziek zo hard dat ze mij niet meer horen. Drum en bazig, toch een beetje wazig. Maar let goed op, voel me vrij. Doen jullie dat dan ook Voor mij. Voor mij. je bewust bent van het feit dat het wel gebeurt, ja, zie je ook meer. machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols. Unanticipated. These free radicals engender questions of free will, creativity, and even the nature of what we might call the soul. Why is it that when some robots are left in darkness, they will seek out the light? Why is it that when robots are stored in an empty space, they will group together rather than stand alone? How do we explain this behavior? just fell from the sky. That is not an ordinary star, my son. That star is the tear of a warrior. A lost soul who has finished his battle somewhere on this planet. A pitiful soul who could not find his way to the lofty realm where the Great Spirit awaits us all. De nacht. Niet zoals even het and though she choked smoke from the 10 o'clock blues, seeing God's facade fueling family feuds, she seals her ears with pod filled tunes and walks the talk as her mood, future moves. Everything's possible in our time. Schichtig als een verticale bliksem, ze zoeken contact en dreigt daarbij te ontaarden. Laat alles wel in zijn waarde. voor die ene oorverdovende donder. Want daarna, beste luisteraars, gaat de zon weer schijnen als sluiting. Deze keer niet vaag uit gehoor verdwijnen, maar een lach als conclusie, als uiting. Some people lose their faith because heaven shows them too little. But how many people lose their faith because heaven shows them too much? isn't heaven anymore. on the edge of the desert when the drugs begin to take hold. Control your body. Mijn naam is Elena de Hollander, bekend van Radio en ik luister altijd naar De Nachtwacht. De nachtwacht slaapt met de ogen. Hello there, and welcome to a place where things aren't always as they seem. Explore this world. De nacht. Alle dingen die niet zoals het is. iedereen zo moeilijk maakt doordat iedereen moeilijk blijkt. Dit is echt wat ik eh, bedoel. Hoogzomer blaas ik van de hoogste toren. Speel daarbij muziek, zo hard dat bijna niemand kan horen. En dat maakt het weer uniek. nachtwacht vraagt aandacht. zoekt twee handen voor zijn buik, gemoedelijk, de pijn verzacht, zoals ik naast er lag als kruik. bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zou komen. Heerlijk dromen dat jij hier bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen, voelt alsof ik zonder hm. veel te leeg en veel te kil ben. En niet meer echt adem. Ik ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou in mijn hart waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zou vandaag een storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is. Want met jou bij me kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. Chill. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Jouw hart zit dicht bij mij, jouw hart zit er bij. mij. Everything's possible in her mind. your mind. I wanna fall back into life. Don't fall, don't crawl, just rock and roll and choose your fuel. Cause the drugs I use feed my fuse. Let's replace the waste with waste that's food. Cause we've got the power when we choose a view to use our drugs of choice.